8 uur. Dit is Carolijn Baring met het NOS Journaal. De trajectcontrole op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam... was vorig jaar goed voor 31 van alle snelheidsboetes op de Nederlandse snelwegen. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit cijfers van het Centraal Justitieel Incassobureau. In totaal ging het om bijna een miljoen bekeuringen. De ANWB zegt dat de maximumsnelheden op de A2 onduidelijk zijn... maar volgens Rijkswaterstaat en het OM is alles helder aangegeven. In Zuid-Duitsland heeft een gezin uit de Brabantse gemeente Dongen een ernstig auto-ongeluk gehad. De moeder is omgekomen, de vader ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hun drie kinderen raakten ook gewond, maar verkeren niet in levensgevaar. De auto van het gezin raakte in Beieren door de regen in een slip... en botste tegen een vrachtwagen en daarna tegen een personenauto. In de afgelopen vier maanden zijn in Jemen bijna 400 kinderen gedood. Meer dan 600 kinderen zijn gewond geraakt. Volgens UNICEF worden er in Jemen dagelijks acht kinderen gedood of verminkt. Door het geweld is de gezondheidszorg verslechterd, zijn duizenden scholen gesloten en raken steeds meer kinderen onder voet. Ook worden steeds meer kinderen gedwongen om mee te vechten met de Houthi-rebellen. Minister van de Steur van Veiligheid en Justitie heeft zaterdag spoedoverleg met zijn ambtsgenoot uit Sint Maarten, Dennis Richardson. Aanleiding is de weigering van de Nederlandse politie om nog samen te werken met lokale bestuurders op het eiland vanwege de verstrengeling tussen de onderwereld en de bovenwereld. In Amsterdam gaat vandaag Seil 2015 van start. Vanuit IJmuiden vertrekken zo'n 600 schepen, waaronder 44 tolships, door het Noordzeekanaal naar Amsterdam. Vanaf drie uur vanmiddag krijgen ze op het ei het zogenoemde salut protocolair, bestaande uit kanonschoten en een vlaggengroet. Seil wordt elke vijf jaar gehouden. De organisatie verwacht tot en met zondag 1,7 miljoen bezoekers.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 In de Randstad vooral vertraging op de A1 richting Amsterdam en rond Gouda. Op de A1 naar Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar tussen Hoevelaak en Eembrugge rijdt het nog langzaam over 7 kilometer. En bij Gouda zijn er in beide richtingen op de A12 eh, twee rijstroken dicht vanwege water op de weg. De pompen die het weg moeten pompen normaal gesproken zijn voor een deel uitgevallen. Eh, richting Den Haag staat er 6 kilometer file voor het uh, knooppunt Gouwen. En door de problemen op de A12 bij Gouda loopt het vast op de A20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 so hot. Wish your tired feet were fireproof. From the sand you hear the happy sounds of a cat.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 I can't take this anymore. on. 都爱。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 van ZFM.